Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Om iedereen vanaf 18 jaar minstens het gewone minimumloon te betalen. Nu geldt er voor jongeren tot 22 jaar nog een lager minimumjeugdloon. De petitie van jongerenbeweging Young and United is ondertekend door meer dan 100.000 mensen. Volgens vakbond FNV, die achter de beweging zit, zou een gelijk minimumloon voor iedereen van 18 jaar en ouder extra banen opleveren. Co-piloot Lubitz, die in maart opzettelijk een vliegtuig van Germanwings liet neerstorten, bezocht in de maand voor zijn daad zeven verschillende artsen. Volgens justitie in Frankrijk waren daar drie psychiaters bij. De laatste vijf jaar zag Lubitz meer dan veertig dokters. Enkele van hen vonden dat hij geen vliegtuig kon besturen. Dat konden ze niet aan zijn werkgever vertellen, omdat artsen in Duitsland een strikte geheimhoudingsplicht hebben. De co-piloot liet de Airbus van Germanwings neerstorten in de Franse Alpen. Alle 150 inzittenden kwamen om het leven. De Nederlandse hoogleraar Laura van het Vieren heeft in Parijs een Europese uitvindersprijs gekregen. Ze kreeg een European Inventor Award voor haar Mama-print. Dat is een test die het verloop van borstkanker voorspelt. Zo kan bepaald worden of chemotherapie zinvol is. Dankzij de test hoeven nu 20 tot 30 procent minder vrouwen een lange en zware behandeling te ondergaan. De 170 eindexamenleerlingen van de Rientjesmavo in Maarsen weten nog niet of ze zijn geslaagd. Ze moeten wachten tot morgen omdat er oneenigheid is over het examen Nederlands. De tweede school die de examens corrigeerde is het niet eens met de beoordeling van het examen Nederlands door de Rientjesmavo. Ze kwamen er samen niet uit en daarom bekijkt de inspectie van het onderwijs de examens ook nog een keer. Het weer, vannacht opklaringen met minima tussen 10 en 15 graden. Morgen zonnig, het wordt 25 tot 30 graden. Op de Wadden door de wind wat minder warm. S'avonds kans op een onweersbui. In het weekend wordt het wat koeler.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 Will my love be returning like the sun to brighten up my life and as day breaks over the ocean? En terwijl eh, de oceaan met haar golfjes op de kust beukt... gaan we naar de les farewell met eh, Roger Whittaker.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 en dan slaat u het daar maar even in op. Uh, eh, www.zfm, tussenliggend streepje, want dat is wel belangrijk. Want als dat tussenliggend streepje er dus niet tussen staat, luisteraars... ja, dan doet hij het gewoon niet. live.nl eh, eens even spieken wat ik allemaal meer voor... Oh, ik heb zoveel mooie muziek vanavond meegenomen. Ik kan er zelf niet over uit. You've lost that loving feeling. Dit is Westlife. Althans, als, als ze zin hebben, die jongens hoor. Wil nog wel eens uh, schelen, hè? Kijk. And there's no tenderness trying hard now down on live was dat met You've Lost That Loving Feeling. Nou, volgens mij waren dat de Righteous Brothers... die daar eh, voor het eerst mee kwamen in de jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70. Zo'n tijd geleden alweer. Wat vliegt de tijd voorbij, luisteraars. Maar ja, dat gaat nou eenmaal zo, hè. Eh, eh, hoe zeg je dat? de tijd gaat snel, gebruikt haar wel. Zo moet ik het zeggen, ja. Never Comes the Day, The Moody Blues. Zandvoort. Uw rots in de branding. Justin Hayward, who never comes the day. ik zal ik het voorzichtig proberen toch een beetje een uh, up-tempo eh, nummertje... om u een klein beetje eh, wakker te houden. Want als ik al te zwijmelig begin, luisteraars, zoals met dit nummer... ja, dan nou, vallen jullie misschien meteen in slaap. Dat moet ik niet hebben. Wakker blijven, hoor. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary such a love of mine. Met ZFM relaxed de nacht in. Make me a direction to the deep forest green. Parsley, sage, rosemary and thyme. She's a then she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary. Garfunkel, uh, Simon Garfunkel, dat moet ik zeggen, met de, de Scarborough Fair title. There goes my only possession. There goes my everything. I hear footsteps slowly walking softly saying, Darling, this. pages. I can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered. wel eens eh, lekker maar te luisteren. Een, eh, stukje country muziek. There goes my everything. Luisteraars, ehm, wat wilde ik u zeggen? Eh, het moet een leugen geweest zijn, want ik herinner me op dit moment niet. Oh ja, Shelby Lynn, dat is een dame die een aantal liedjes opgenomen heeft. Ik heb het al eerder in de uitzendingen van Tussen Vloed vermeld. Van Dusty Springfield. Ehm, I Only Want To Be With You bijvoorbeeld. Nou, luister. Als zij het zingt, dan klinkt het zo. smile at me and ask me if I wanna dance.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 Sander, speciaal voor jou. Let's Fall in Love. Cliff Richard. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, incidental, sentimental Why go on stalling? I'm a falling, love is calling. So why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for it, let's take a chance. Why be afraid of it? So let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it.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 Maar ik draai het niet zomaar. Ik draai hem natuurlijk voor Sander. Maar Sander, eh, ik moet ook nog iets daarbij vertellen. Want mijn neef, Fred Kroonsberg, die draait hier aankomende zondagochtend eh, tussen 10 en 12 voor het laatst eh, zijn jazzprogramma. Na zoveel jaren dat gedaan te hebben. <clears throat> en ik denk, nou, ik ga vast een klein voorproefje geven van een zwingend stukje muziek. Zoals ook ja, Cliff Richard dat gebruikelijk is te doen. Eh, als hij daar zin in heeft. Nou, hij kan van alles. Dat blijkt maar weer. En hij is de 70 al gepasseerd, maar hij zwingt nog steeds onze klif. Eh, Michael Jackson, die eh, is natuurlijk al lang niet meer. Maar hij houdt er nog steeds van om ons erop te wijzen... dat we vooral moeten glimlachen. Smile. hide every trace of sadness. Although a tear may be. Het Charles tussen app en vloed. Easy listening muziek. De prachtigste ballads komen voorbij. Met ZFM relaxed de nacht in. That's the time. Ja, net King Cole heeft het eh, prachtig gezongen, maar eh, ja, Michael Jackson kon er ook wat van. En dan heb ik zomaar zin, luisteraars, om samen met u eh, de Weathering Heights eens een keer weer op te gaan. En daar heb ik Kate Bush heb ik daarbij uitgenodigd. Ze kon toevallig vanavond, dus dat kwam helemaal goed uit. The Weathering Heights. Nou, dan moet eh, Spotify wel met me meewerken, want zo gaat het natuurlijk niet. Hè? Ik heb het over de Weathering Heights. ontzettend hoge stem heeft die dame toch. Kate Bush was dat met The Weathering Heights. Ik heb samen met eh, Ruud Jansen eh, ooit nog eens een zangeres in de band gehad... die dat eh, uitstekend kon. Janet van der Woude, zo heette ze. En ja, die zong eigenlijk allerlei stijlen muziek. Zowel, uh, uh, hoe heet ze ook weer... Jaap, help me eens even. Jaap Koper staat hier naast me. die, hele, die, dame, die, die, die hele oude dame al... die, uh, eh, kon, je, kon niet op het naam eh, <laughs> komen? ja, ik weet, het, ik weet het ook niet. Want, <laughs> maar Ruud heeft een eh, behoorlijke bandwisseling gehad. ja, we hebben, we hebben in, de, loop der jaren hebben we nog wat wisselingen gehad. We hebben een hele, een hele hoop zangeressen gehad. Ik, ik weet dat hij, eh, nou ja, maar dan moet ik wel 30 jaar terug. Ja. Dat hij toen eh, inderdaad ook eh, een paar goede zangeressen ja, in Doreen Tevens onder andere. En die zong dan weer, nou weet ik, het, nou weet ik de naam ook weer van, van degene die ik bedoel. Is die Tina Turner. <laughs> Tine, de, degene die Tina Turner nadeed? Of, ja, precies. Ah, ja, oké. Ja, ja, maar dat kon ze ook uitstekend hoor. Dat was echt, ja, dat was fantastisch. Dit is een, een blinde man, José Feliciano... En die gaat jou een vuurtje geven. Rook je nog steeds, Jaap? Of, eh? Nee, niet meer. ik, meer. Ik, rook, ik, rook, nog één keer en dat is op het moment dat ik hier tussen zes planken lig. Dus.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 Only lies? Donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur presenteert Charles Duif... Tussen app en vloed. Easy listening muziek. De prachtigste ballads komen voorbij. Met ZFM relaxed de nacht in. Ja, mooie ballads zoals deze. Eric Carmen. En die hebben het helemaal zelf gedaan, het nummer opgenomen. All by myself. never need was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. so insecure And love so distant and obscure ZFM Zandvoort.